Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Auto's van 50 komt vooral doordat alleen volledige elektrische auto's... onder het gunstige belastingtarief vallen, hybride auto's niet meer. De bijtelling van hybride auto's is daarom net als bij gewone auto's... honderden euro's per maand. De BOVAG zegt in het AD dat ze daardoor minder populair zijn geworden. Mensen kiezen vaker voor oude auto's omdat die door een lage dagwaarde... een bijtelling hebben van maar een paar tientjes per maand. Demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem stapt uit de politiek, dat meldt de Volkskrant. In een brief aan Kamervoorzitter Ariep staat dat hij de vuurkracht mist die de PvdA-fractie hard nodig heeft. Hij blijft tot januari wel voorzitter van de Eurogroep. Wat hij gaat doen staat niet in de brief. Dijsselbloem zat sinds 2000 in de Tweede Kamer. Hij werd in 2012 minister van Financiën. Het aantal doden door de natuurbranden in Californië is opgelopen tot 17. Twee van de doden zijn een man en een vrouw die 75 jaar waren getrouwd. Hij was 100 en zij 98. Gevreesd wordt dat meer ouderen niet op tijd hebben kunnen vluchten. Er zijn nog veel vermisten. Sinds zondag is in het noorden van de Amerikaanse staat zo'n 46.000 hectare door brand verwoest. Duizenden mensen zijn in veiligheid gebracht. Voor de vijfde keer in korte tijd heeft in Epe brand gewoed. Vannacht in een leegstaande woning. Gisternacht brak er brand uit in een carport... waarna het vuur oversloeg op een woonblok. Twee huizen brandden toen uit. Ook zijn afgelopen weken enkele schuren afgebrand. De politie in Epe vindt het te vroeg om te zeggen dat er een verband is... maar noemt het wel opvallend. Argentinië heeft zich alsnog geplaatst voor het WK voetbal. Het land dreigt het toernooi te missen. Maar de Argentijnen wonnen vannacht de laatste kwalificatiewedstrijd met 3-1 van Ecuador. Lionel Messi was de grote man met drie doelpunten. Het weer, af en toe regen. In het zuidoosten blijft het vaker droog en soms komt de zon tevoorschijn. Het wordt een graad of 17. Morgenochtend nog regen, later droog en 14 tot 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits verloopt grotendeels normaal in de Randstad. Bij Amsterdam valt het zelfs reuze mee. Maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A7 Hoorn-Zaandam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. 8 kilometer file, al meer dan een uur vertraging. Andere files die eruit schieten. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 6 kilometer en bijna 20 minuten oponthoud. De A4 Rotterdam Amsterdam tussen Delft en het Prins Klausplein 7 kilometer vanwege een berging.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 ZFM. don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on What is gone.